Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Utrecht zegt sorry voor het slavernijverleden. De burgemeester van die stad, Sharon Dijksma, kwam net in een toespraak met excuses. Vandaag staan we stil bij het slavernijverleden van onze stad... en blikken we vooruit om hier lessen uit te trekken. Ik vind het enorm belangrijk, omdat we het hebben over niets minder dan een misdaad tegen de menselijkheid. Eerder kwamen Amsterdam en Rotterdam ook al met excuses. Uit onderzoek blijkt dat Utrecht een behoorlijk grote rol speelde in de tijd van de slavernij. En de Russische president Poetin zegt dat hij nog altijd open staat om te praten over Oost-Oekraïne. De Amerikaanse regering trok gisteren de stekker uit een overleg omdat het toch geen zin meer zou hebben. Dat is niet waar, zegt Poetin. Hij wil best zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar benadrukte ook dat zijn leger er klaar voor is. En twee medewerkers van de gevangenis in Roermond mogen voorlopig niet komen werken... omdat ze weigeren een mondkapje te dragen. De twee zijn voorlopig niet welkom en krijgen ook geen salaris. Kort na het uitbreken van de coronapandemie was er ook al een mondkapjesdiscussie in de gevangenis. Toen werd het afgeraden om er een te dragen, maar deden sommige medewerkers het toch. En een ambtenarenvakbond doet, doet aangifte tegen het programma Boos van presentator Tim Hofman. Die wil een uitzending gaan maken over het toeslagenschandaal en deed vorige week deze oproep. Welke ambtenaren werken daar nu nog? Welke ambtenaren zijn ontslagen? Welke ambtenaren zijn gestraft? Zijn ze gestraft? Zoals de Belastingdienst ooit die ouders strafte. Hij wil dus namen en rugnummers van ambtenaren. De vakbond noemt dat intimidatie en vindt het dus tijd voor juridische stappen. Omroep BNN-Vara zegt dat ze de oproep verkeerd hebben begrepen. Ze willen wel namen, maar zijn in principe niet van plan om die bekend te maken. En het weer nog een prima dagje vandaag. Droog en best veel zon bij een graad of 10. Wel even extra van genieten. Morgen en overmorgen zijn de buien weer terug. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk, daar staat voor de tunnel 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging.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 En Tina Turner met Steamy Windows. van toen. Van genres trekt Delbert McClinton zich niks aan. Je hoort country, je hoort blues, je hoort soul... en meestal in een unieke eigen Delbert McClinton mix. Lone Star Blues staat scherp. rodeo last weekend out in El Paso, so I signed up to ride. I drew a bull called Original Sin, heard it kill a couple of men. Figured this was something I could win, cause the devil's on my side. I was having myself one hell of a ride when I, I ended up disqualified, cause that danged old bull just up and died before they blew the whistle When I got them North Texas blues from Houston. There ain't no jobs here working cattle, so I got on part-time hauling gravel. With some outfit from Seattle, down here building custom homes. classic cowtowns where Hier zit ik 80 jaar midden in een pandemie. Dit is niet hoe ik me mijn laatste jaar als entertainer had voorgesteld. Muziek is mijn hele leven, mijn totale wezen geweest, zei McClinton enkele maanden geleden in een aankondiging op zijn sociale media. Ik had overwogen om dit jaar af te sluiten met een bescheiden aantal shows. Maar hoe meer ik erover nadacht en hoe meer obstakels er voor me werden geplaatst, hoe minder mijn hart erin zat. Wij genieten nog van When Rita Leaves and Blues About You Baby. She left a lipstick letter on the mirror Shattered on the bathroom floor All I could put back together was Never see me no more Took all her clothes but one red dress The one she knows I like the best All I could do was clean up the mess And wonder where she had gone I had a sky blue ragtop Mustang 1964 She drove it off into the night till it just wouldn't go no more. She caught it right on into town, bought some gas and laid the top down. Then she burned that pony to the ground on the desert in New Mexico. When Rita leaves window cedar back in El Paso. She said she got the story from Rita on her way to Mexico. Her mama knew I was taking it hard. Said she was sorry about my car. She said, you're lucky all she broke was your heart better just let it go. When Rita leaves, Rita's gone. She gave me every chance. when she's been done wrong when Rita leaves. Rita's gone. She never gave me a chance to explain. Hell, I guess it doesn't much matter now anyway. When Rita leaves. Triple Play. Triple Play. Ook aandacht voor de songs van nu.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 vraag ik je aandacht voor de volgende ballads. Holding Back the Years, Wind Beneath My Wings... en Just When I Needed You Most. something to say aanbevolen. Tiptoppers van eigen bodem zijn Emmy Eve met rolmodel, Jaap Rezema met Voor je van me hout en Rolf Sanchez zingt samen met Lassa Doe nou niet. Rolmodel ik lang te huilen. Want jij bent hier voor mij, mijn zus. Ja, ik was lastig vroeger. En ik kon krijsen en jij kreeg dan snel de schuld van papa. Zonder gevecht is liefde leeg, dus laat de rest maar botsen.